Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de uitbarsting van de vulkaan vanochtend op IJsland... heeft de lavastroom intussen het dorp Grindavik aan de zuidkust bereikt. Daar zijn vanmiddag de eerste huizen in vlammen opgegaan. De vulkaan ligt op het Schiereiland in het zuidwesten van IJsland. Nadat vannacht aardschokken waren gevoeld en metingen waren gedaan... werd besloten tot evacuatie van de 4000 inwoners van het vissersdorp. Duizenden mensen hebben in Duitsland gedemonstreerd tegen extreemrechtse groepen. Onder andere bondskanselier Scholz en de minister van Buitenlandse Zaken waren daarbij aanwezig. De demonstratie is een tegenreactie op een bijeenkomst van de radicaalrechtse partij AFD. Bij die bijeenkomst werd gesproken over massadeportaties als de partij aan de macht komt. Bij de bijeenkomst vandaag werden protestborden omhoog gehouden... met daarop teksten als nazi's eruit... Gisteren gingen ook al mensen de straat op in Duitsland uit protest tegen extreemrechtse groepen. In Tel Aviv hebben families van gijzelaars een tunnel nagebouwd... om de gedachten levend te houden aan de mensen die Hamas gegijzeld houdt. De tunnel moet de omstandigheden van de gijzelaars nabootsen. Dit weekend is het honderd dagen geleden dat de oorlog tussen Israël en Hamas begon. Daarom deden duizenden mensen mee aan een demonstratie. Gisteravond waren er volgens Israëlische media op het hoogtepunt 120.000 demonstranten in Tel Aviv. Harry Lavrijsen heeft bij de EK baanwielrennen in Apeldoorn zijn derde gouden medaille gewonnen. Na zijn titels op de teamsprint en de sprint werd hij ook Europees kampioen op de keirin. Titelverdediger Lavrijsen hield Polen en Italië achter zich. Het weer, steeds meer buien met winterse neerslag, vooral in het zuiden en oosten. Dus tussen de 0 en de 4 graden.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 Tell me. Well, it's like dreaming of your goals, ambitions. I'm feeling free. I'm on this mission to achieve. achieve what? What's in your mind's eye? This is what you believe you should gain. Uh-huh. Satisfaction become a shining example.